Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Maduro van Venezuela zegt dat zit die volgens hem afgelopen weekend werd gepleegd. Bij een toespraak van de Venezolaanse president waren toen één of meerdere explosies te horen. Volgens de regering en online onderzoekscollectief Bellingcat gaat het om een aanslag met drones. Maar bronnen bij de brandweer zeggen dat een gastank in een appartement ontplofte. Tot nu toe zijn zes mensen opgepakt, onder wie vooraanstaande leden van de oppositie. Ruim 1200 wetenschappelijke tijdschriften publiceren al jaren artikelen van academici als die daarvoor betalen. Bovendien zouden ze de kwaliteit van die artikelen nauwelijks controleren. Dat blijkt uit onderzoek van het collectief dat eerder ook de Panama Papers naar buiten bracht. De Volkskrant kreeg inzage in het onderzoek en schrijft dat ook Nederlandse wetenschappers hebben gepubliceerd in die tijdschriften. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft per ongeluk een raket afgeschoten boven Estland. Er is volgens de krant El País geen schade aangericht. Het vliegtuig deed mee aan een missie van de NAVO. Het type raket zou zich in dit soort situaties automatisch kunnen vernietigen. Maar of dat nu ook is gebeurd is onduidelijk. Helikopters hebben de raket niet gevonden. Stellen met één kostwinner zijn erop achteruit gegaan. Volgens het CBS gingen ze tussen 2011 en 2016 1% op achteruit. Tegelijkertijd nam het inkomen van twee verdieners juist toe met 5%. Het kan komen door fiscale maatregelen die voor twee verdieners gunstiger uitpakken. Glennis Grace is bij America's Got Talent weer een ronde verder. De Nederlandse zangeres zong in dat tv-programma Nothing Compares to You van Sinead O'Connor. En daarmee bereikte ze de live shows. Die beginnen volgende week. Eerder maakte Glennis Grace indruk met Run to You van Whitney Houston. En het weer wisselend bewolkt met in het noorden en oosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Later klaart het van het westen uit op en het wordt 23 tot 28 graden.